Vakbond CNV was bijvoorbeeld boos, want waarom zou je mensen uit het buitenland halen... terwijl we hier zoveel 50-plussers hebben die op zoek zijn naar een baan? De minister zegt nu duidelijk... Er is geen plan om Franse jongeren naar Nederland te halen. Na eigen zeggen gaf ze het als voorbeeld en reageerde ze op een ander plan uit Brussel. De EU zou namelijk mensen van buiten Europa hier willen laten werken. Ik heb mijn zorgen geuit over de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid in heel veel Europese landen. In relatie tot dat plan om mensen van buiten Europa naar Europa te halen. Terwijl wij hier, net als in Nederland met een miljoen mensen aan de kant, in allerlei landen worstelen met werkloosheid nieuwe wetten moeten voortaan gecheckt worden op discriminatie. Dat adviseert een speciale commissie aan het kabinet en het parlement. Die zegt dat er een checklist moet komen om te voorkomen dat nieuwe wetten discriminerend kunnen uitwerken. Er bestaat nu ook al zo'n checklist, maar dan om te kijken of wetten niet slecht uitpakken voor het milieu. Een enorme overval in Mexico. 15 gewapende criminelen haalden daar 20 containers vol met goud, zilver en elektronica leeg. Die stonden in een haven. Personeel dat aan het werk was werd 10 uur lang vastgehouden. Met hijskranen werden de containers verplaatst en leeggehaald. Mexicaanse media noemen het de misdaad van de eeuw. De dieven zijn nog niet gepakt en ook de buit is nog niet gevonden. En Donny Rolfink ligt in het ziekenhuis. Hij, hij raakte gisteren zwaar gewond toen hij bij het maken van een Insta-filmpje werd overreden door een hummer. Laat je wel even nadenken over dingen, zegt hij op Instagram vanuit een ziekenhuisbed. Ik zat eergisteren nog met mijn eh, vrienden eh, te barbecue in de tuin. En de volgende dag lig ik dan hier. En dat geeft je wel even die reality check van... hé, hey, het kan zo klaar zijn. Hij zegt dat hij meerdere ribben heeft gebroken en een klaplong heeft... maar er alles aan gaat doen om snel weer de oude te zijn. Het weer langs de kust wat wolken. Verder volop zon vandaag. 18 tot 23 graden. Morgen en overmorgen ook lekker zonnig. En dan wordt het nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de ring Amsterdam de A10 richting Den Haag... dicht tussen knopen Koenplein en Westpoort. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid via de A5. Dat duurt waarschijnlijk nog tot half 1. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. wide world It's hard to get by just a smile, Oh, baby, baby, it's a wide world I'll always remember you like a child, girl You know I've seen a lot of what the world can do And it's breaking my heart in two Because I never wanna see you sad remember there's a lot of bad gear Oh, baby, baby, it's a world.